9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. 15 april hun belastingaangifte insturen... krijgen uiterlijk 1 juli bericht van de Belastingdienst. Eerder was de deadline 1 april... maar de Belastingdienst wil voorkomen dat te veel mensen... de komende week nog snel aangifte gaan doen. Vorig jaar raakten de computers van de fiscus overbelast... omdat te veel mensen op het laatst nog hun aangifte wilden doen. Tot nu toe hebben al 4 miljoen mensen hun aangifte digitaal opgestuurd. De website van de Belastingdienst raakte op 1 maart, de eerste dag, al meteen overbelast. Bij de waterschapsverkiezingen hebben meer dan 190.000 kiezers een blanco of ongeldige stem uitgebracht. Dat is zo'n 3,4 van de kiezers. Bij de verkiezingen voor provinciale staten, die tegelijk werden gehouden, was maar 0,6 van de stemmen blanco of ongeldig. Volgens de Unie van Waterschappen komt het grote aantal blanco stemmen doordat veel mensen onbekend waren met het waterschap en niet wisten welke partij ze moesten stemmen. In de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen is de partij Water Natuurlijk landelijk de grootste geworden met in totaal 84 zetels. Het CDA is met 76 zetels de tweede partij en de VVD is de derde met 67 zetels in de waterschapsbesturen. Een Zweeds fotomodel is in Milaan maandenlang opgesloten in een appartement en daar mishandeld en verkracht. Een vrouw van 23 werd afgelopen weekend door de politie bevrijd. Ze was uitgeput, in shock en ondervoed. De man die haar had opgesloten deed zich volgens Italiaanse media voor als manager van modellen. Via Facebook benaderde hij de Zweedse vrouw die al in Italië was voor modellenwerk. Toen ze bij hem langskwam sloot hij haar op. Afgelopen zaterdag werd ze gered toen de buurman haar hoorde schreeuwen. De Zweedse ze was zo uitgeput dat ze niet eens merkte dat ze werd bevrijd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen. Minima vannacht landinwaarts tegen het vriespunt. Morgen vanuit het westen toenemende bewolking, gevolgd door regen.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 Maandagavond, 21 uur, tijd voor CFM Cinema. Het programma over en met veel filmmuziek en nog veel meer. Uw gastheer Auke Beuving. Ja, wat gaan we doen? Ja, zo langzamerhand ken je de formule van het programma. De hit van de maand twee reclamesongs. En vervolgens eh, vanavond eh, speciaal eh, tv-tunes. Een mooie collectie. En Inglorious Bastards, de film die het waarschijnlijk het eerste uur langs zullen komen. En de hit van de maand is natuurlijk... Ja, een film, muziekprogramma kan je alle muziek draaien. En dit vind ik wel heel mooi, want dat heb ik eigenlijk nooit zo gek vaak. Bass en drums, dat is Madouk met Believe. muziek mee te beginnen, toch? Eh, klassenmuziek van eh, Madouk en Hebe Vrijhof, Believe. En wat kunnen we daar beter achter draaien dan een hele bekende Josh Stone... uit een eh, It's a Man's World, uit een filmpje van Coco Chanel. This is a man's world This is a man's world, now, but it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. <laughs> You see, man made the car to take us over the road a train to carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the bowl for the water like, like Noah made the ark. This is a Josh Stone uit een reclamespotje. En een ander eh, reclamespotje is een reclamespotje van Levi's Spijkerbroeken. En dat werd ingezongen door Dianne Washington. Diana Washington was eigenlijk een R&B zangeres. En eh, ja, die brak eigenlijk door met een nummertje Mad About The Boy. Nummertje uit 1961, gearrangeerd door Quincy Jones. En dat is gebruikt in de reclames van eh, Levi's. Nog grappig om te... Nou ja, grappig. Deze mevrouw is niet zo gek oud geworden. Ik geloof 39. Maar die is acht keer getrouwd geweest in die korte periode. En daarnaast had ze nog vele minnaars. Dus een bijzondere dame.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 En dat uh, ja, is toch prachtig op deze maandagavond, een programma met filmmuziek. En de eerste film die ik laat horen is Dead Proof. Voor Austin's coolste DJ Jungle Julia biedt het vallen van de nacht de gelegenheid zich te ontspannen met haar vriendinnen Shanna en Arlene. Van Guero's tot aan Texas Chili Parlor worden deze sexy chicks verlekkerd nagekeken. Niet alle aandacht is echter onschuldig. Ongemerkt worden ze gevolgd door stuntman Mike. Deze doorleefde rebel loert naar ze vanuit zijn opgevoerde Chevy Nova. En terwijl de meiden zich aan het bier zetten... loopt slechts enkele meters verder het toerental van Mike's geheime wapen... gevaarlijk hoog op. Nou, je hoort het al, het is een film van Tarantino. Dus de muziek is allemaal bijgezocht. En dit is... Joe Tex. Dead Proof. Ja, we zitten een beetje in het zal gebeuren. People I've been misled And I've been afraid I've been hit in the head And left for dead I've been abused And I've been accused piece of bread. But I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. I want you to stop, find out what's wrong. or just leave love alone. Because the love you save today may very well be your own. Listen to me, I've been pushed around, I've been lost and found. I've been given till sundown to get out of town.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 is nu de hoogste tijd om wat eh, tv-tunes te gaan draaien. Dat is lang geleden, dus ja, ik doe het niet vaak, maar af en toe moet het gebeuren. En ik heb er een paar hele mooie uitgezocht. Dus ik ga beginnen met de eh, tv-serie Danger Man. John Drake, Patrick McGoon in hoofdrol als een soort speurder uit de 60 jaren. Ja, we zitten in de hoek van de speurneuzen, de speurders en de handige jongens. En daar hoort natuurlijk ook de Saint bij. Saint. Ook 60 jaar, in 1962 begonnen. dat en met 69, afleveringen. 71 zwart-wit, 47 in kleur. De hoofdpersoon Simon Templar werd gespeeld door Roger Moore. Nou, wat, wat moet ik er nog meer over zeggen? bijzondere serie. Werd altijd veel naar gekeken. Maar deze tv-tune is natuurlijk wel heel bekend. Die kent iedereen. tv-serie Baantje. De eh, Toets Tielemans, Good Old Toets Tielemans op eh, mondharmonica met Circle Smile heet het nummer, dacht ik. Ja, dan doen we er nog één. We zitten toch in de crime hoek. En dan heb ik nog Mrs. Marple. de openingstune van de Hill Street Blues. En deze keer ook nog wel volgens mij een remake gemaakt tegenwoordig. Maar de oorspronkelijke muziek vind ik erg mooi. Eh, we zitten nog steeds in de speurneuzenhoek. Dit is Magnum P.I. Tom Selleck. tijden eh, één aflevering per week. Tegenwoordig kan je, eh, nou ik weet niet, je kan dvd's kopen met alle afleveringen achter elkaar. Je, eh, televisiezenders zenden soms iedere dag een aflevering af uit. Dus ja, dat is anders dan vroeger. Vroeger bleef je soms thuis voor een bepaalde serie. Dallas, ja, Dr. Kilder, weet ik veel, allemaal hoe ze heten. Ik heb het nog een paar klaarstaan, want ik, er zit wel hele leuke muziek bij hoor. Zelf vind ik dit een van de mooiste. Vind ik ook een bijzonder goede serie. Doctor Who. 70 jaren. Ja, en als het over tv, thema's, tunes gaat van series... mag natuurlijk deze niet ontbreken. Dus even kijken waar ik hem zie staan. Oh hier. serie The Thunderbird was dat natuurlijk. En dit is eh, denk ik de laatste die ik van de tunes draai. En dat vind ik zelf wel een hele mooie. Want dat is echt een schitterende serie. Die nog steeds op televisie is. serie ieder jaar wel herhaald wordt op een van de, de tv-zenders. Eh, dit is natuurlijk Faulty Towers met John Cleese in de hoofdrol. Eh, die serie is natuurlijk lang geleden gemaakt, maar je kan er nog steeds met goed verzoen naar kijken. Eh, de meeste oude films waar je naar kijkt, series zijn natuurlijk heel traag. Maar deze is toch wel, ja, blijft actueel. Zo mooi gedaan. ik sluit af met een actuele serie, Downtown Abbey. Mooie MUZIEK Eh, tv-tunes. Eh, eigenlijk niet verkeerd. Dat doe ik eigenlijk nooit. Maar ik vond het wel eens leuk om een keer te doen. En dan zijn we toe weer aan wat film gebeuren. En dan heb ik hier klaarstaan uit de film... Eh, Inglorious Bastards, die film over die bioscoop... waar al die Duitse kopstukken zitten... die uiteindelijk daar het loodje gaan leggen. En dit is een nummer van... een, film van... Een, dit is een nummer van Ennio Morricone... Fabia e Tarantella. Uit de film eh, Inglorious Bastards, uh, Quentin Tarantino film. En dit is ook een heel mooi nummer. One Silver Dollar. soundtrack Inglorious Bastards. En ik draai er nog even van. Cat People wordt gezongen door David Bowie. Beetje psychedelisch nummer. Beetje boel. so green. I can stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long. And I've been luisteren naar Cat People, gezongen door David Bowie uit de soundtrack in Glorious Bastards. En ik schakel weer terug naar een andere film van uh, Quentin Tarantino, Dead Proof, waar ik in het begin ook voor begon. En hier is nog een nummer van Morricone, Paranoia. opeens dat ik helemaal de western muziek vergeten. Ik zal de gauw wat de western muziek erin gooien. Blind Man, main titel. luistert naar het eerste uur van eh, CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en ik hoop dat je twee uur er ook bij bent. Want in de tweede uur hebben we echt hele mooie films staan. Ik kijk even op het lijstje. Ik zie staan de nieuwe film Cinderella, muziek van Patrick Doyle. Ik zie staan Farewell My Lovely, David Shire, film 1974 met prachtige muziek. Kingdom of Heaven, Harry Gregson Williams, eh, iets van Riz Ortolani natuurlijk. Tinkerbell en The Lost Treasure zie ik staan. Eh, Bienvenue chez les Kortom, eigenlijk weer veel te veel om op te noemen. Ik hoop dat je tweede uur erbij bent. En we laten deze Blind Man rustig doordraaien. Tijd om even een drankje in te tappen.